Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden feestgangers zijn vannacht naar huis gestuurd. Ze stonden illegaal te feesten in een weiland bij Kanis, vlakbij Woerden. Mensen hadden geprobeerd om daar een festival te organiseren, compleet met toegangskaartjes. Na meldingen van geluidsoverlast heeft de politie het feestje beëindigd. Ook in Woerden moesten agenten vannacht ingrijpen. Daar was een verkleed feestje op een bedrijventerrein. Ajax-supporters hebben een eerbetoon gebracht aan Ajax-talent Noah Gesser en zijn broer. Ze kwamen vrijdag om het leven bij een ongeluk. Op de trainingsplek van de Ajax-jeugd hangen de vlaggen half stok... en hebben supporters spandoeken opgehangen met daarop rustzacht dappere strijders. In Venetië mogen vanaf vandaag geen cruiseschepen meer aanleggen. Daar geldt nu een verbod voor grote schepen, omdat die onder meer het water in de haven erg vervuilen. De cruiseschepen moeten nu een stukje verderop aanmeren. Kleinere schepen zijn nog wel welkom. Rond deze tijd scheurt Max Verstappen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij staat op de derde plek achter wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Het is nog wel even spannend. Het regent en het kan ook nog gaan omweren. Daar kunnen ze op het circuit dus nog wel last van gaan krijgen. En misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je komt terug van vakantie en je planten zijn helemaal verpieterd. Ja, wat moet je er dan nog mee? In Alkmaar is er nu een plantenopvang waar je ze naartoe kan brengen. Jolanda geeft afgedankte plantjes met veel liefde een tweede leven. Het beginstukje al van het groeien, dat is al het plezier. Dat hij eigenlijk helemaal kaal is en dat hij gewoon weer op kan komen. Eh, hoeveel komt eruit? Wat komt eruit? Ja, en doet hij het ook echt? Of blijft het een zielig plantje als hij weer opkomt? Er zijn blijkbaar veel mensen die niet meer weten wat ze met hun zielige planten aan moeten. Want de woonkamer van Jolanda is inmiddels een jungle. Meer dan 100 planten staan er. Maar ze voelt zich helemaal thuis. Ja, ik ben altijd gek op planten geweest. Ja, het is, eh, ik denk dat ik ermee geboren ben. Het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land pittige buien met veel regen en mogelijk ook onweer. Het wordt zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diende richting Amstelveen... tussen knooppunt Hodendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht. Een eh, pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt. Verkeer richting Schiphol rijdt voorlopig om via Amsterdam... over de A2, A10 en de A4. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren.